En ook vandaag waren ze niet best. Er kwamen afgelopen dag weer 7393 mensen bij met corona. Nog steeds raken vooral jonge mensen besmet. Wat we nu zien is dat de meeste besmettingen in de leeftijdscategorie 20 tot 24 voorkomen. Gevolgd dus door de leeftijden daarnaast, dus 25 tot 30. En als we kijken, als we inzoomen inzoomen in die leeftijdsgroepen, dan zien we dat de meeste besmettingen plaatsvinden in het huishouden, maar ook daarbuiten. En namelijk voornamelijk in de horeca of op het werk. Twee weken geleden kwam het kabinet voor het laatst met maatregelen. Dat is niet te zien in de cijfers, dus is er meer nodig, vindt ook minister De Jonge. bijna 7400 besmettingen is natuurlijk ongelooflijk veel. En dat tekent de ernst van de situatie waar we in zitten. De besmettingsgraad is veel te hoog. Hij wil nog niet zeggen wat er dan vanavond bekend wordt, maar veel is al duidelijk. Cafés en restaurants moeten vanaf morgenavond 6 uur voor twee weken dicht. Niemand mag na 8 uur s avonds nog alcohol verkopen. En je mag als je boven de 18 bent ook geen teamsport meer doen bij een amateurclub. Bij een verkeersruzie in Amsterdam is een fietser zo hard geslagen dat hij in coma in het ziekenhuis ligt gebeurde donderdagavond al. Politie weet niet waar de ruzie over ging, maar is wel benieuwd of mensen er toevallig filmpjes van hebben gemaakt. Nog meer getuigen gezocht. Gisteren vond een man in Voorburg bij Den Haag een handgranaat voor de deur. Bomexperts hebben hem weggehaald en de politie wil nu weten wie de handgranaat daar heeft neergelegd. En Cristiano Ronaldo heeft corona. Hij speelde zondag nog mee in de Nations League bij Portugal tegen Frankrijk. Volgens de Portugese bond voelt Ronaldo zich oké en zit wel in quarantaine. Het weer op de meeste plekken droog. In het oosten ook wat zon. Het is zo'n 13 graden. Morgen bewolkt af en toe een bui en een gaat of 12.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 en dat de amateursport voor volwassenen wordt stilgelegd. Alle EU-landen gaan dezelfde kleurcodes gebruiken om aan te geven in welke mate het coronavirus heerst in een regio. Nu verschillen die per land. Welke maatregelen bij de verschillende kleuren horen, blijft een zaak van de lidstaten zelf. Profvoetballer Cristiano Ronaldo is positief getest op het coronavirus. De 35-jarige aanvaller van Juventus speelde zondag nog in de Nations League met Portugal tegen Frankrijk. Het weer, het is bijna overal droog. Morgen eerst vrij zonnig, maar vanuit het oosten neemt de bewolking toe. Het blijft wel vrijwel overal droog en het wordt een graad of 12. with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you. A place within my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around and I'll never let go, I'll give you all my time, stick around with you for sure. But you make everything alright. When you hold and you squeeze the tight, but you make everything alright. When you hold and you squeeze, but you make everything alright. When you hold and you squeeze me tight, but you make everything alright. When you hold and you squeeze If it your come true, I'll give my heart to you. to keep safe in your arms like I know that you wanted to. It gives me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, looking down from a bird's eye view. I see my love maker from the time that I spend with you. I'll give you anything and everything will work out fine. So I can trust in Cause you are all I want, and you are all I need. Cause you are all I want. Cause you are all I want, and you are all I need. Cause you are all I want. you You take me by the hand because I'm your only mate. Because I'm your only mate. Because I'm. Because you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Because you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Because you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. Because you make everything alright. When you hold and squeeze me tight. I'll do anything for you. You'll do anything for me. you Waar de jong, ik heb gedronken, je zien er is ik bel je late Ik ken al je vlekjes en frikkels, liefde is zo ingewikkeld Kan beter niet bellen nu maar, er zit vast in mijn hoofd is je sikkel Kat je bek met mijn hand op je middel, nu hebben we voor niks gebikkeld Alle fights, beefs en gekibbel, ben je verder gegaan nu in middel Of loop ik ook zo rode meis zoals jij bij mij doet Bij Al die mensen ze zijn fake, ik kan niet blij doen Voel me open en we zien wel wat de tijd doet I'ma say something on de road is niet iets. Buffel, ik ren, ik stiep. Tipsy, dus ik bel je alleen. Ik ben ook alleen en niet alleen, Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken. Album af en een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers. Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als het leven nog grap is.